Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks is de lopen tijd een beetje bleker geworden. Kamerlid Tofi Dibi zei dat gisteravond in zijn eerste debat met fractieleider Jolande Sap. Volgens Dibi zijn de idealen van de partij wat haagser geworden, wat bestuurlijker en minder aanwezig in de samenleving. Tijdens het debat kwamen verschillende thema's als zorg, onderwijs, Europa en de economische crisis aan de orde. Sap zei het doodzonde te vinden wat er vorige week is gebeurd rond het lijsttrekkerschap. Ze vindt dat GroenLinks de verdeeldheid achter zich moet laten. Woensdagavond is er weer een debat tussen Sap en Dibi. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. In het programma Knevelen van de Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze sprak van een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met Ad Koppejan was ze fel tegen samenwerking met de PVV. Bij de grens tussen Colombia en Venezuela zijn twaalf Colombiaanse militairen omgekomen bij een aanval van de FARC. Volgens het Colombiaanse leger liepen de militairen in een hinderlaag. De FARC-rebellen pleegden de aanval vanuit het bosrijke grensgebied met Venezuela, zegt het leger. Bij beschietingen over en weer zouden ook FARC-leden zijn gedood. De afgelopen tijd heeft de FARC het aantal aanvallen op het Colombiaanse leger opgevoerd. Justitie gaat een vrouw uit Geleen vervolgen voor het verstoppen van babylijkjes. De vrouw werd verdacht van het doden van haar drie baby's. Dat kon niet worden bewezen omdat niet kon worden aangetoond dat de baby's ooit hebben geleefd. Vorig jaar werd ze vrijgesproken. Justitie wil haar in hoger beroep ook vervolgen voor het verstoppen van de lijkjes. Wanneer het hoger beroep tegen de vrouw uit Geleen dient is nog niet bekend. Dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en kans op mist.